Dit is Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Een aantal Noordwinkels haalt maandag gewelddadige computerspellen van de schappen. Dat gebeurt uit respect voor de nabestaanden van de 77 slachtoffers van de aanslagen van ruim een week geleden. De betrokken winkels halen niet alleen schietspellen als World of Warcraft uit de verkoop, maar ook speelgoedwapens. In Guyana is een vliegtuig van Caribbean Airlines in tweeën gebroken nadat het op de landingsbaan was doorgeschoten. Alle 163 inzittenden konden uit het vliegtuig worden gered. De Boeing 737 kwam uit New York. De piloot kon door de harde regen de landingsbaan niet goed zien. Het toestel brak toen het op een heuveltje terecht kwam. Het had weinig gescheeld of Syrië had de Duitse oorlogsmisdadiger Alois Broener in 1989 uitgeleverd aan Oost-Duitsland. Maar toen viel de muur en ging het plan niet door. Het Oostenrijkse blad Profiel leidt dat af uit statiedocumenten. documenten Broener wordt verantwoordelijk gehouden voor de moord op meer dan 100.000 Joden. Rijkswaterstaat heeft op het strand bij Hoek van Holland de paraffine die daar was aangespoeld opgeruimd. Het ging volgens Rijkswaterstaat om een kleine hoeveelheid van het karnsvetachtige spul. Deze week spoelde op de Friese Waddenkust bij Holwert zo'n 5000 liter paraffine aan. Het is onbekend of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Op het WK zwemmen in Shanghai is Inge Dekker wereldkampioen geworden op de 50 meter vlinderslag. Dekker had al een gouden medaille gewonnen met de estafetteploeg op de 4 keer 100 meter vrije slag. En Sharon van Rouwendaal won brons op de 200 meter rugslag in een nieuw Nederlands record. De Belg Philippe Gilbert heeft ook de wielerkoers Classica San Sebastian gewonnen. Tweede werd Rabo-renner Carlos Barredo voor de Belg van Avermaat. Het was voor Gilbert alweer de vijfde zege in een klassieker. Dit jaar won de Lotto-coureur al de Brabantse pijl, de Amstel Gold Race, de Waalse pijl en Luik-Pastenaken-Luik. luik pastenaken luik wat weer bewolkt, heel plaatselijk wat motregen en minima vannacht rond 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt, alleen in het westen wat zon en een middagtemperatuur van maximaal 20 graden. Vanaf maandag veel zon en zomers warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. Er zijn snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knap het Watergraafsmeer en Muiden en de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en de Duitse grens.